Dat heeft hij bekendgemaakt na een vergadering van het partijbestuur. Hij is daarmee het tweede CDA-kopstuk dat vertrekt na aanleiding van de slechte verkiezingsuitslag. Het CDA verloor gisteren 20 zetels en werd daarmee de vierde partij. Gisteren kondigde partijleider Balkenende al aan dat hij opstapt. Van Heeswijk is drie jaar voorzitter geweest. Hij zegt dat hij net als Balkenende zijn verantwoordelijkheid neemt. De partij moet evalueren en dan vooruitkijken. Dat proces wil ik niet in de weg staan, zegt hij. Vandaag komen de hele dag de nieuwe fracties bijeen. Ze zullen dan onder meer praten over hun inzet voor de formatie. De CDA-fractie moet ook een opvolger aanwijzen voor Balkenende. Mogelijk kiest de fractie voor een tijdelijke oplossing. De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen week nog eens 29 slachtoffers van de vliegramp in Tripoli naar Nederland overgebracht. Twee slachtoffers werden op verzoek van de familie naar Zuid-Afrika gebracht. In totaal heeft de ANWB nu 66 Nederlanders gerepatrieerd. Vier Nederlandse slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Bij de vliegramp op 12 mei kwamen 103 passagiers en bemanningsleden om het leven, onder wie 70 Nederlanders. De enige overlevende is de 10-jarige Nederlandse jongen Ruben. Voor het eerst in 160 jaar worden Nederlanders niet meer langer. Volgens de landelijke groeistudie zijn mannen gemiddeld 1,83 meter en vrouwen 1,70 meter. Dat is net zo lang als 13 jaar geleden toen er voor het laatste groeistudie werd gedaan. De Nederlanders, dat Nederlanders niet meer langer worden komt mogelijk door een ongezondere levensstijl. Daardoor is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen. Vooral Turkse en Marokkaanse kinderen werden dikker. Meer dan een kwart van die kinderen heeft overgewicht. Onder Nederlandse kinderen is dat 14 procent. Ondanks de stagnatie van de groei zijn Nederlanders nog steeds het langste volk ter wereld. Het weer, van tijd tot tijd regen, nauwelijks zon. Het wordt van 18 graden op Texel tot 27 in Limburg. Later lokaal stevige buien met onweer.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 Everybody. surprises. Every doorway has a fantasy land that will shake up your mind. Up your mind. Neon ladies selling rooms for romance on a 12 o'clock high. moonlight gladness in love time. listen